Maar het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen rekening wordt gehouden... met de enorme omvang van infiltratie door Hamas. Eerder zei Israël dat ruim 10 UNRWA-medewerkers medeplichtig waren aan de Hamas-aanval op 7 oktober... Daarna staakten veel landen, waaronder ook Nederland, de financiering van de organisatie... die al tientallen jaren hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen. Het Britse parlement heeft ingestemd met het plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die de oversteek over het kanaal willen wagen. De regering probeert het plan er al jaren door te krijgen. De rechter hield een eerdere versie tegen omdat Rwanda geen veilig land zou zijn. Het lagerhuis heeft Rwanda nu als veilig bestempeld. Waarschijnlijk ondertekent koning Charles de wet vandaag. Bij de formatie liggen vandaag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kunnen er vergaande maatregelen worden genomen... zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Bronnen rond de informatie eh, zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur... dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. In Italië is Inter uit Milaan voor de twintigste keer landskampioen geworden. Na een 2-1 overwinning in de stadsderby tegen AC Milan... is de club vijf wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen. Door de twintigste landstitel mag Inter komend seizoen met twee sterren op het shirt spelen. Stadgenoot AC Milan staat nog op 19 titels. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst.